Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik probeerde het zo. Ik pro. Ik pro. Ik pro. Ik pro. Ik probeerde het zonder hart bleef branden in dat hart van mij. En wat ik niet begrijpen kan, als het echt zo moet zijn. steenen kan met jou Elke roos is zuiger, geen regenboog maar houdt zijn kleur